Vrijdagavond reed de vrachtwagenchauffeur door... bij een blokkade van gele hesjes bij Vizé. Dat is net over de grens in België. Een 50-jarige demonstrant kwam daarbij om het leven. De chauffeur wordt beschuldigd van dood door schuld. Zijn vrachtwagen werd gisteren al leeg teruggevonden... op een parkeerplaats bij Tilburg. De VS dreigt met sancties tegen Duitse bedrijven vanwege de aanleg van een Russische gaspijpleiding. Die pijpleiding Nord Stream 2 wordt aangelegd in de Oostzee. De Duitse krant Bild am Sonntag citeert uit brieven van de Amerikaanse ambassadeur in Duitsland. Die waarschuwt dat bedrijven die betrokken zijn bij de Russische energie-export in een sector werken die door sancties kunnen worden getroffen. Eerder waarschuwde de Amerikaanse ambassadeur in Nederland dat er sancties dreigen voor Nederlandse bedrijven. In Duitsland is een man opgepakt omdat hij een zwangere vrouw zou hebben neergestoken. Het ongeboren kind overleefde de aanval niet. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is een Afghaanse asielzoeker. Hij was vrijdagavond op bezoek bij de Poolse vrouw... die in de buurt van Mainz in het ziekenhuis ligt. Toen ze door nog onbekende reden ruzie kregen... stak hij meer keren op haar in. De Duitse politie weet niet of ze een relatie hebben. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden in het Roergebied. De actie richtte zich op criminele families die zich bezighouden met witwassen, belastingontduiking en zwart werk. Tot diep in de nacht waren in verschillende plaatsen invallen bij onder meer cafés, gokkantoren en theehuizen. In totaal deden zo'n 1300 agenten in Duitsland mee met de acties. Het weer, veel bewolking en regen. In de loop van de dag af en toe droog, er staat veel wind en het wordt 9 graden.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 die ook regelmatig in ons land te vinden is. Zou ze daarom voor die titel gekozen hebben... so blinding in dit uur aandacht voor het album en de act van de maand. En de rubrieken De Sterren van Toen en Getipt voor de Top. Natuurlijk ook aandacht voor de cover van de week, Bartenders Blues. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Als iemand J.P. Mac hoort, weet je meteen waarom hij een bekroonde Johnny Cash act is. Ik wil deze kerel zien spelen, in hoogst eigen persoon. Al dus W.S. Vloek Holland, die bijna 40 jaar de drummer was van Johnny Cash. Crossroads met de act van de maand. Via House of the Rising Sun gaan we naar Jesse Coulter. Met I Thought I Heard You Calling scoorde Jesse in 1976 nog een redelijke hit. Maar toen was het wel gedaan met de grote hits, ondanks het feit dat ze prachtige songs bleef vertolken. Zo ook Without You. this moment Secret MC Society is een echte rauwe, eerlijke en authentieke luisterervaring die je niet mag missen. I'm Not Drunk past uitstekend bij die beschrijving. de cover van deze week. Jackson Caps geeft shows in het zuidoosten van de States met zijn gloednieuwe muziek, waarbij hij op traditionele country, rhythm and blues en de hedendaagse alternatieve sound tracteert. Hij schrijft veel zelf, maar schuwt ook de cover niet. Nou. of bad cases, folks with their smokes, laugh at jokes. I can watch you. origin. Jackson Caps. Met een cover van Bartender's Blues, het George Jones succes van weleer. Nu is het de beurt aan Ron Ramsey Jr. met Driving King Whiskey. presenteert De Sterren van Toen. We gaan terug naar het verleden met een blokje van drie songs. Onerbiedig zouden we de rubriek Sterren van Toen het country kerkhof van dit programma kunnen noemen. De rubriek bevat namelijk songs van acts die niet meer onder ons zijn of niet meer bestaan. Ik plaats een gedenksteen. Ray Sawyer, een van de zangers van de band Dr. Hook en the Medicine Show, is onlangs na een kortstondige ziekte op 81-jarige leeftijd overleden. Sire maakte deel uit van Dr. Hoek tussen 1969 en 1981. De meeste hits van de groep werden door andere leden gezongen, maar door zijn ooglapje en cowboyhoed was Sire het opvallendste lid. Hij droeg dat ooglapje omdat hij bij een auto-ongeluk een oog had verloren. <laughs> I don't believe it. That, that, uh. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we are big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we've never known. It's the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone see my picture on the cover. Wanna buy five copies for my mother. Yeah. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Stone. teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Voor Dr. Hoek begon het allemaal met de cover of The Rolling Stone. Sylvia's mother was misschien wel de grootste hit van Dr. Hoek. zei het dat Ray daar alleen in de achtergrondvokalen te horen is. Tot slot luisteren we nog naar When You're in Love with a Beautiful Woman. Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone.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 I'm so proud of you everywhere you go. I tried to call you, yes, I tried. Dankzij Presley Phillips brengen we weer een bezoek aan Texas. Ze heeft het over liefde en slechte gewoontes. zijn we twee van mijn eigen tiptoppers. Allereerst vraag ik je aandacht voor Kara Hendricks met Kent Help Loving You. De tweede is van Shelley Minson met Good News, Bad News. familiarity. Doing what I can to find some clarity. I wish I didn't deal with things this way, but I gotta keep moving. It's not right for me to stay. I can't help loving you, and I can't help missing you. begun. The ride is over and our fate is sealed. And it's written all over this pitted windshield. can't help missing you. You know how hard I try when you break down. list of things to do. Got some good news, honey. I got some bad news, too. The good news is you can drink that cheap red wine. The good news is you can cheat and don't need to lie. The good news is you can party all night too. I got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too. The good news is I find a love so true. The bad news is it sure ain't you. I got some good news, honey. I got some bad news too. as a gal can be. The good news is I found the man for me. The good news is I'm as happy as a bee. The bad news is I ain't getting much sleep. Got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too good news, honey. I got some bad news too. The good news is I found a love so true. The bad news is it sure ain't you. got some good news, honey. I got some bad news too. too. Just for you. I got some good news, honey. I got some bad news too. I got some good news, honey. I got some bad news too. Een oudje van Waylon Jennings. Brand new goodbye song, maar wel heel toepasselijk. Tot volgende week. Dag. Baby, go down to the drugstore. Buy me a guitar string. And be sure to wear your coat, girl, cause it might rain. Cause honey, you know that rain is bad for my guitar string. Put on your warm coat, honey. just before hearing a brand new goodbye song. Baby, I've tried your doctors, they just couldn't make me well. The higher I tried to climb, the farther I fell. Guess it must have blew my mind, sniffing the fumes of hell. But on your warm, coat, honey, it's gonna be cold night, but on the one that's warm and low. You're just before hearing my brand new goodbye song. Turn the light. All you have next to you now will be the night. I'll be somewhere wrong, you'll be somewhere right. Yeah, put on your warm coat, honey. It's gonna be cold tonight.